Een personenauto reed er tegenaan, de drie inzittenden raakten zwaar gewond. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie wil meer elektronisch toezicht. Hij wil ze voorkomen dat slachtoffers van een misdrijf hun daders weer tegenkomen. Nu wordt zo'n 180 keer per jaar elektronisch toezicht opgelegd, dat moet van Teven worden verdubbeld tot 360. Hij wil het elektronisch toezicht vooral inzetten voor zedendelinquenten, daders van huiselijk geweld, gewelddadige overvallers en criminele jongeren. In het noordoosten van de Verenigde Staten zijn zeker drie doden gevallen door een sneeuwstorm. Verder zijn luchthavens gesloten en zitten meer dan 2 miljoen Amerikanen zonder stroom, doordat stroomkabels zijn geknapt. In de staat New York worden ondanks het winterse weer Occupy-demonstraties gehouden. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou het CDA uitkomen op 11 zetels, blijkt uit de wekelijkse peiling van Marie-Stond. Nog nooit heeft het CDA zo laag in de peilingen gestaan. De peiling is van vrijdag, de dag na het Kamerdebat over de jonge asielzoeker Mauro en voor het CDA-partijcongres. Wilson Kipsang heeft in Frankfurt het wereldrecord op de marathon tot op 4 seconden benaderd. De Keniaan liep een tijd van 2 uur, 3 minuten en 42 seconden. Dat was na het wereldrecord van zijn landgenoot Macau de beste tijd die ooit is gelopen op een marathon. Club Brugge heeft trainer Adrie Koster ontslagen. Het gebeurde na het verlies van de voetbalclub bij Brugge tegen Racing Genk. Gisteravond verloor Brugge met 5-4 van Racing Genk. Dat wordt geleid door Mario Been. Brugge gaf een 4-2 voorsprong uit handen. Koster was sinds april 2009 hoofdcoach van de Belgische topclub, maar won geen enkele prijs. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft wat regen. In het zuiden ook wat zon. Tot